die overigens eh, binnenkort weer door Nederland toert, schreef met Billy Montana en Don Gatlin een prachtig nummer Things That Never Happened. Ze hebben het zelf ook op cd gezet, maar Steven Dale, een nieuwkomer in de country scene, die zei van dat is wel zo'n mooi liedje, dat wil ik ook graag op mijn cd zetten. De cd draagt gewoon zijn eigen naam, Steven Dale, is uitgebracht op SDM Records daar in Amerika. Never that ring. from the jewelry store. Never filter that house she wants so bad on the Georgia shore. And that big layoff that was stealing my sleep. Oh, it flew right by, we survived. Why didn't mean so much to me if I had a chance to do it all again? I'd be less afraid to dance and do more jumping in. I'd work a little less, spend more time laughing, less time worried about the things that never happen. Early to work, coming home late Saving up money for that Vegas trip we never did take. Then more than once, I came in and found one clean plate, warm champagne, candles all burned out. If I had a chance to do it all again, I'd be less afraid today me. I'd work a little less, spend more time laughing, and less time worried about the things that never happen. I worry about the rent, worry about the rent, living a life without it. Just don't mean a thing if I had a chance do it all again.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 De Tempelberg is de heiligste plaats van de Joden en een van de heiligste plaatsen van de islam. De laatste tijd is het er weer onrustig. Palestijnse leiders hebben de gelovigen opgeroepen hun moskee op de Tempelberg te verdedigen... omdat Joods extremisten een aanval zouden voorbereiden. In Italië kiezen aanhangers van de centrumlinkse Democratische Partij vandaag een nieuwe leider. Ze kunnen bij meer dan 10.000 stembureaus in het hele land stemmen. In de Democratische Partij werken voormalige communisten, sociaaldemocraten en christendemocraten samen. De partij werd twee jaar geleden opgericht om de krachten te bundelen tegen rechts, onder leiding van Silvio Berlusconi. Partijleider Veltroni stapte dit jaar op nadat de regionale verkiezingen waren verloren. VN-inspecteurs zijn in Iran voor een bezoek aan de uraniumverrijkingsfabriek bij de stad Qom. Het bestaan van de fabriek werd pas vorige maand door Iran bekendgemaakt. Waarschijnlijk omdat westerse inlichtingendiensten het complex hadden ontdekt. Het bestaan van een tweede opwerkingsfabriek heeft de vrees versterkt dat Iran werkt aan een eigen kernwapen. In Sint-Philipsland in Zeeland is een man om het leven gekomen tijdens een bergingsactie. Hij was met zijn bestelwagen van de weg geraakt en had samen met zijn passagier een vrachtwagentje gehaald om de bestelwagen weer op de rijbaan te trekken. Tijdens de bergingsactie gleden de twee voertuigen tegen elkaar. De 19-jarige man raakte bekneld en overleed ter plaatse. De ketelbrug in de A6 is vanochtend weer een uur open geweest voor de scheepvaart. 147 schepen maakten daar gebruik van. De ketelbrug is dicht voor de scheepvaart sinds drie weken geleden de klep ineens omhoog ging. Er botste een auto tegenaan waardoor leden van een gezin gewond raakten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is. Voorlopig blijft de brug dicht voor de scheepvaart. Het weer, veel zon, in de loop van de dag vooral in het noorden kans op een bui en het wordt 14 tot 16 graden.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 Eh, het is 60 dagen voor kerst. Ehm, ja, wat gaan we doen? het wordt een mooie ochtend. vrij zonnig in de ochtend. En vanmiddag wordt het weer half Ik denk net zoiets als gisteren. Tussen de 10 en de 16 graden. we gaan snel door met Alicia Keys. He broke my heart, and now it's raining just to rub it in. I'm at your door. I feel so crazy about. You say I told you so. You saw it long ago. You knew we had to go. I finally came around. I'm back on solid ground. Can't let it get me down. listen. to apologize. You give it one more chance, just like the time before. But he, reason. the falling leaves drift by my window Het is alweer bijna 13 jaar geleden dat zij overleed aan de gevolgen van kanker.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 I'm at your door. Excuus, die hadden we al gehad. Hier is Jason Mraz met Bella Luna. Mystery the natural nightlife, so full but often bright. A pair of eyes a closing one, a chosen child with golden sun, a marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. birth to constellations. No rifts and no, no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I? Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the light. suggest you get the best of your wish. May I insist at no contest for little you or smaller I. A larger chance at what all there may lie on the rise, on the brink of our lives. Better please. Better tak. Ze fladderen naar gindse Daar voelen ze zich zeer op hun De sprong, oh romantiek der. De sprong o romantiek der hazen. Een mooi gedicht. Ehm, ik begrijp dat ehm, sommige nummers niet helemaal hard doorkomen. Eh, ik ga dat eventjes eh, proberen te fixen. Dat is als ik de, eh, van een bepaald apparaat hier <laughs> afspeel. Eens kijken of je het nu beter doet. talking about a sweet memory. It goes around and round in my head. Pretty soon I want the real thing instead, but for now I got this sweet. met Autumn Leaves. Ja, laat ze maar komen, die Autumn Leaves. Het is eh, inmiddels alweer uh, goed herfst. We gaan door met Jewel met Who Will Save Your Soul. Your soul. lawyer's bill, another cute cheap thrill. You know you love him if you put him in your will. social Daarvoor hoorde u Gare du Nord met Marvin en Miles. Ehm, wij gaan richting het eind van het eerste uur. Ehm, dat doen wij met Madeline Peru met het nummer Instead. got somewhere to go.